Op het festival was een vreedzaam protest tegen het leger aan de gang. Correspondent Mustafa Margadi. Het Myanmarese leger voert wel vaker luchtaanvallen uit op burgerdoelen, zelfs op deze dodelijke schaal. Met dit soort aanvallen verzwakt het Myanmarese leger verzetsgroepen en etnische milities en boekt het weer terreinwinst. Iets dat in de afgelopen twee jaar bijna niet is gebeurd van en naar Schiphol rijden de hele dag veel minder treinen. Volgens NS is ongeveer de helft van de treinen uitgevallen. Zowel intercities als sprinters. Op de borden staat dat er een seinstoring is, maar dat ligt net iets anders, zegt ProRail tegen onze verslaggever. Ja, het is, officieel is het een kapotte railspoel, maar we kunnen niet alle technische defecten erop zetten. Dus een seinstoring komt uh, nauw in de buurt. Ja, een railspoel, wat doet die? Een railspoel is eigenlijk de detectie van de trein op het spoor. En eh, momenteel is die kapot, daardoor lijkt dat op het spoor dat wordt aangegeven dat er een trein staat. En dat is niet zo. En dan geeft ons beveiligingssysteem aan van ja, dan kan je er dus niet rijden. Nou, die storing kan pas komende nacht worden opgelost, omdat het herstel ook veel overlast veroorzaakt. En juweliers komen met een app om elkaar te waarschuwen voor winkeldieven en overvallers. Bij bijvoorbeeld een overval of plofkraak krijgen winkeleigenaren een pushbericht. Deze juwelier in Utrecht vindt de app een goed idee. Je kan natuurlijk denken van ik zit, ben zo goed beveiligd, nou, er kan mij niks gebeuren. Maar toch, als het ook, ook bij een collega gebeurt hier, nou ja, misschien een half uur verderop... dat je denkt van ja, er zijn mensen die hebben een winkel overvallen... en ze, hebben een, eh, ze komen binnen als dit of dat, ze hebben een bepaalde tactiek of techniek... En die zou je bijvoorbeeld ook natuurlijk voor je deur van de winkel kunnen hebben. Dan denk je, hé, hey, jou heb ik gezien op de beveiligingswaarschuwingsapp. Ja, hij heeft de afgelopen jaren van alles meegemaakt. Een gewapende overval, maar ook plofkraken en inbraken. In de eerste acht maanden van dit jaar lag het aantal overvallen bij juweliers en andere winkeliers een kwart hoger dan in die periode vorig jaar.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 Op de cursusprijs als je een kopie van uw Zandvoortpas inlevert. En het is maandag van kwart over tien tot kwart over elf. En de kosten 10 euro per maand. Cryin, Don McLean. I was alright for a while. I could say crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true. Harris, geboren in 1947, is een Amerikaanse countryzangeres, folkzangeres en songwriter... die vooral in de jaren 70 succesvol kende. Ze heeft met zeer veel bekende artiesten uit de country en de folkwereld samengewerkt. Emily Harris werd in 1947 geboren in Birmingham, Alabama. Op de middelbare school was ze de beste van haar klas. Ze won een studieprijs voor dramatiek bij de Universiteit of North Carolina at Chapel Hill. Hier richten ze zich op de muziek, waarbij vooral de folkmuziek van Bob Dylan en John Bass haar zeer aansprak. Emily Harris met Amarillo, Together Again en Jambalaya. Veel plezier. Saw that movie, Mutiny on the Bounty Staring my iron idol, and Rambo And I felt a yearning for that great adventure So many nights I woke up Out of a dream A dream of blue seas White sand, paradise birds Butterflies and beautiful warm-hearted girls of Jamaica as I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Son of Jamaica, the dreams of was de Combay Dance met The Sun of Jamaica. De breikunstenaars. Breiklub, de breikunstenaars, komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien en haken, samen handwerken, van elkaar leren en vooral, heel belangrijk, gezelligheid. De deelname is helemaal gratis, inclusief de koffie. En een leuke muts, een poncho, een hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn ook te koop en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie? Neem contact op met de baling van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. Of loop eens gezellig langs. En het is donderdag van 2 tot 4. Maywood, later at night. peaceful flight. I have to do my shopping, take care of my diet. I run around in circles Dit was Sparko met You and I. Word Bali-medewerker bij Pluspunt. We hebben per direct een facture voor een vrijwillige Bali-medewerker... voor minimaal twee dagdelen. En dat is vijf uur per week. Zowel in de ochtend als in de middag en op oproepbasis tijdens vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheid inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team? Je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer? Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving. Met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwillige baanmedewerker te worden? Stuur dan een bericht aan Paulien. Via e-mailadres p.honner plus.zandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Diana Ross, Upside Down. De Baker Selection was een Nederlandse popgroep die in 1967 in de Zaanstreek werd opgericht. Met George Baker als de frontman. Aanvankelijk heette de band Soul Invention. Nadat succes uitbleef, besloten ze hun naam amper een jaar later te veranderen in de George Baker Selection.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 En wanneer is het? Het is doorlopend, maar wel op afspraak. Locatie Pluspunt, Vleemingstraat 55. Lenny Koer en de Poppies. Visite. dat was in mijn droom, en mijn droom vannacht. De suite, de suite zat vol met visite. Kistel kwam met kuifje, wie had dat gedacht?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 But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, oh, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ.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 Rock, rock, y'all. Uh, do it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. mind. I put the jig, jig, jiggles in yo behind. I said a one, two, three, four. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said a one, two, three, four. Tell me one, to my, what are you waiting for?